Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er woedt een grote brand op de Brunsumer Heide in Zuid-Limburg. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt... en korpsen uit de wijde omgeving zijn opgeroepen om te helpen de natuurbrand te bestrijden. Ook eenheden van Maastricht-Aken Airport en uit Duitsland zijn ingezet. Er staat inmiddels ruim 7 hectare in brand en er komt veel rook vrij. Een kinderkamp in het gebied is uit voorzorg ontruimd. Tientallen kinderen zijn elders opgevangen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het ernstige zedendelict vorige week in Amsterdam. Het gaat om een man van 22 die verbleef in een opvanglocatie van het COA in de hoofdstad. In de nacht van 14 op 15 augustus werd een vrouw aangevallen tijdens een wandeling aan de Weesperzijde. Het slachtoffer werd geslagen en ernstig seksueel misbruikt. De politie doet nog verder onderzoek in de zaak. Een verband met de dood van de 17-jarige Lisa afgelopen dinsdagnacht in Duivendrecht wordt nog niet uitgesloten. Naar beide zaken wordt wel apart onderzoek gedaan. Vier op de vijf mensen die omgekomen zijn in de oorlog in Gaza zijn burgers. De anderen zijn strijders van Hamas en islamitische jihad. Dat schrijven de Britse krant The Guardian en een Israëlisch-Palestijns platform... op basis van geheim, een geheime database van het Israëlische leger. De cijfers zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De Amerikaanse president Trump hoeft waarschijnlijk geen boete te betalen voor financiële fraude waarvoor die eerder werd veroordeeld. Het Hof van Beroep heeft een streep gezet door de boete van een half miljard dollar. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zou hebben gelogen over zijn vermogen... om zo minder rente te hoeven te betalen bij leningen. De openbaar aanklager gaat nog wel in beroep tegen de uitspraak.